Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitie houdt er rekening mee dat er nog iemand betrokken is bij het doodschieten van een vrouw in Gouda vorige week. Dat schrijft de Telegraaf. Deze persoon zou het slachtoffer uit het blijf van mijn lijfhuis hebben gelokt waar de vrouw zat. Eenmaal op straat werd het slachtoffer van 39 doodgeschoten door haar ex-man. De ex-man pleegde daarna zelfmoord. Een populair jongerenhotel op Ibiza organiseert voorlopig geen feesten meer... na de dood van drie gasten. In drie maanden tijd zijn drie toeristen overleden doordat ze van het balkon vielen. Het hotel op Ibiza zegt dat het nu niet goed voelt om feesten te blijven organiseren. Een nieuw kabinet moet helpen om meer jongeren aan de slag te krijgen in de techniek. Veel jongeren in de sector vertrekken na een aantal jaar naar een andere branche. Bedrijven moeten laten zien dat de technieksector de toekomst is, zegt de voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland. Kijk, en als je vanaf dag één gewoon een welkomstcultuur hebt... waarbij je de jongeren meeneemt en laat zien wat voor ontwikkelingsmogelijkheden er in de branche zijn. Je kunt werkelijk iedere carrière volgen van, van bij wijze van spreken hulpmonteur monteur tot, eh, tot projectleider. Daar kun je echt het verschil maken als die jongeren niet, eh, niet na een paar jaar al, eh, al uitstromen. En eh, nou ja, daar zijn we dus ook volop mee bezig met, met de bedrijven in onze sector. De komende jaren zijn er 121.000 nieuwe medewerkers nodig in de technieksector. In verschillende steden in Frankrijk mogen jongeren deze zomer s'avonds en s'nachts niet meer de straat op. Correspondent Frank Renaud vertelt waarom er voor hen een avondklok komt. Nou, als je naar de redenen per gemeente kijkt, dan zijn er grote verschillen. In de ene stad is er veel drugshandel, zijn er zelfs liquidaties op straat. En de daders zijn steeds vaker tieners. Dus in die steden willen ze echt optreden tegen zware criminaliteit. Maar in andere gemeentes gaat het er vooral over dat jongeren bijvoorbeeld op straat hangen, lawaai maken en met scooters s'nachts rondscheuren. Terwijl andere mensen in de straat proberen te slapen. Vorig jaar kwam er in de Zuid-Franse stad Nice al een avondklok voor kinderen vanwege geweld op straat. Kinderen onder de 13 mochten toen tussen 11 uur s avonds en 6 uur in de ochtend niet alleen naar buiten. Heb ik het weer nog voor je. Op de meeste plekken nu nog droog, maar de buien komen eraan. In het oosten ook kans op onweer vanmiddag en het wordt een graad of 23. ZFM Verkeersinformatie.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 fight Used to hang with the devil in the broad daylight We had him rude, I walk bound Till we had him broke, we're kind of falling out Showed me the low, he showed me the down Called it the happy down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd Lloyd still got them Polaroids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 I'd give my life for.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 precious, but I feel such love makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this place, cause love makes me wanna cry.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 ZFM 106.9 FM that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 的好。